Morat Rouakiri met het NOS-journaal. In een huis in Kuik in Brabant zijn twee doden gevonden na een steekincident. Het zijn de bewoners van 73 en 75 jaar. Volgens de politie werden hulpdiensten en een traumahelikopter opgeroepen... maar mocht hulp niet meer baten. De aanleiding voor de steekpartij in Kuik is niet bekend. Rijkswaterstaat en de ANWB verwachten morgen een zware ochtend- en avondspits. Door een combinatie van slecht weer en een groot verkeersaanbod wordt het waarschijnlijk erg druk. Rijkswaterstaat adviseert mensen om thuis te werken of buiten de spits de weg op te gaan. Dinsdag en donderdag zijn doorgaans de drukste dagen op de weg. De Tweede Kamer betwijfelt of het wel gaat lukken om ouders over drie jaar bijna gratis kinderopvang te bieden. De toeloop wordt dan erg groot en er is nu al tekort aan personeel, zeggen veel partijen. Ook is nog niet duidelijk wie het nieuwe stelsel gaan uitvoeren. Minister van Gennep van Sociale Zaken wil in 2025 een heel nieuw kinderopvangstelsel... dat voor 96% gratis is. Aanleiding is het schandaal met de opvangtoeslagen. De minister beloofde dat ze de komende maanden allerlei problemen gaat analyseren. Op de klimaattop in Egypte heeft de Europese Unie ruim een miljard euro extra toegezegd. Het geld is vooral bestemd voor ontwikkelingslanden om zich aan te passen aan klimaatverandering. 60 miljoen is bedoeld voor klimaatschade die nu soms al optreedt als gevolg van klimaatverandering. Verder is op de top met opluchting gereageerd op de belofte van de G20-landen... dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot anderhalve graad. Eerst wilden ze zich niet aan die afspraak houden. Volgens Eurocommissaris Timmermans helpt de toezegging van de G20 enorm.